NRC meldt dat de familie aangifte heeft gedaan tegen de politie... van zware mishandeling, belediging en discriminatie. Volgens de krant is op beelden te horen dat een agent... de 45-jarige zwarte man die wordt aangehouden racistisch uitscheldt. De Rotterdamse politie kwam eerder in opspraak. Toen bleek dat agenten racistische dingen zeiden in een appgroep. Het dodental van de zware aardbeving in Kroatië is opgelopen tot zeven. Onder hen een meisje van 12 dat werd getroffen door vallend puin. Zeker 20 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De beving had een kracht van 6,4. Het epicentrum lag bij het stadje Petrinja, niet ver van de hoofdstad Zagreb. Gebouwen zijn ingestort en er is veel schade. De burgemeester van Petrinja vergelijkt de beving met de atoombom op Hiroshima. Hij noemt de stad onleefbaar. Staatssecretaris Van het Woud van Sociale Zaken gaat onderzoeken of de wet onderscheid kan maken tussen fraude en onbewuste fouten met uitkeringen. Hij reageert op de harde aanpak van een bijstandsgerechtigde die boodschappen van haar moeder kreeg. Wie een fout maakt is nog geen fraudeur, zegt Van het Woud. In Den Haag is de afgelopen dagen ruim 600 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Den Haag was de laatste van de vier grote steden waar dat kon, zonder dat de eigenaar een boete kreeg. De opbrengst van ruim 600 kilo is meer dan in de andere drie grote steden bij elkaar. Burgemeester Van Zanen is tevreden over de actie. Ook andere gemeenten vroegen inwoners om vuurwerk in te leveren. Zo kwam in Breda bijna 250 kilo vuurwerk binnen.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 Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else does. tell us what seemed to be real shit. To guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune that maximum volume level, to chant around like everybody else fijne dagen en een voorzitter.